Onder de pauze zouden ook wapens vallen die al onderweg zijn in schepen en vliegtuigen of die in Polen klaarstaan voor transport. Een anonieme regeringsfunctionaris benadrukt dat dit geen permanente beëindiging is... en dat tijdens de pauze opnieuw wordt gekeken naar de hulp om er zeker van te zijn dat die bijdraagt aan een oplossing. Oekraïense militairen en burgers die Rusland vasthoudt... worden onmenselijk behandeld. Volgens Amnesty International martelt Rusland gevangenen... en worden ze jarenlang afgesloten van de buitenwereld. Amnesty wijst erop dat dit ingaat tegen het verdrag van Genève... waarin staat dat krijgsgevangenen recht hebben op medische hulp... en bezoek van internationale organisaties. De politie in Noord-Nederland is bezorgd over de diefstal van kogelwerende vesten en schilden in Drenthe. Volgens het Dagblad van het Noorden vreest de politie dat ze worden gebruikt bij een mogelijke bevrijdingsactie van een gedetineerde. Maar daar wil de politie niets over zeggen. Op 1 februari werden vesten gestolen uit politieauto's die bij een schadeherstelbedrijf in Assen geparkeerd stonden. En een week later was er een inbraak bij het politietrainingscentrum in Zuid-Laren. Daar zijn naast vesten ook schilden gestolen. Er loopt inmiddels een groot rechercheonderzoek. De polderbaan op Schiphol wordt komende weken niet gebruikt in de ochtend tussen 10 en 12 als de zon schijnt. Omroep NH meldt dat piloten last hebben van een schittering door zonnepanelen in de buurt.